7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal verkeersdoden is vorig jaar gestegen met bijna 11 procent. In 2018 kwamen 678 mensen om in het verkeer... 65 meer dan in 2017, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in de provincie Noord-Brabant is de toename van het aantal verkeersdoden opvallend. Daar steeg het aantal slachtoffers met meer dan 50 procent naar 150 afgelopen jaar. Noord-Korea heeft een test uitgevoerd met een nieuwe raket, melden staatsmedia in het land. Het is de eerste openbare rakettest sinds de mislukte top met de Verenigde Staten in Hanoi. Om wat voor soort wapen het gaat is niet bekendgemaakt... behalve dat het om een nieuw type tactisch geleid wapen gaat. Die omschrijving wordt vaak gebruikt voor een korte afstandsraket. Het dodental van het busongeluk op het Portugese eiland Madeira is opgelopen tot 29. 27 inzittenden raakten gewond. Er zijn geen Nederlanders bij betrokken, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Portugese media zaten er voornamelijk Duitse toeristen in de bus. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De bus raakte van de weg en is onderaan een helling op een huis terechtgekomen. In het paasweekend komen er verwachtingen een miljoen toeristen naar Nederland. 150.000 meer dan vorig jaar. Het zijn vooral toeristen uit Duitsland en België... verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme. Daarbovenop gaan ook nog zo'n 350.000 Nederlanders... in eigen land op vakantie. De grootste drukte wordt verwacht aan de kust, in de Bollestreek en in de musea. Ajax speelt in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. De Spurs verloren in hun kwartfinale met 4-3 van Manchester City... maar ze hadden de thuiswedstrijd met 1-0 gewonnen. Ze gaan dus door op gescoorde uitdoelpunten. Het weer, eerst sluierwolken, later op veel plaatsen flink zonnig...